Twee uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede... is opnieuw een verdachte aangehouden. Een woordvoerder van de politie wil alleen bevestigen... dat het gaat om een man van 30 uit Twente. De arrestatie was gisteravond. Eerder op de dag waren al twee verdachten opgepakt in verband met de zaak. Een man van 57 en zijn zoon van 32. Tientallen pompstations van Shell zitten zonder benzine of diesel. De oliemaatschappij heeft problemen met de levering van de brandstof. Dat zou het gevolg zijn van de lage waterstand van de Rijn... waardoor schepen vanuit Duitsland minder brandstof vervoeren... naar een depot in Arnhem. Volgens Shell spelen de problemen ook bij tankstations van Total en BP. Het zou vooral gaan om onbemande tankstations in het oosten van het land. Shell probeert nu via andere routes meer benzine en diesel aan, aan te voeren. De claim van een Chinese wetenschapper dat hij de genen van twee baby's heeft aangepast... heeft tot ongerustheid geleid in China en daarbuiten. De wetenschapper zei gisteren op YouTube dat hij direct na een IVF-behandeling... een aanpassing had gedaan in het DNA van de bevruchte eicel. De tweeling die daaruit zou zijn geboren zou beschermd zijn tegen HIV. In een open brief nemen 122 Chinese collega's afstand van deze vermeende prestatie. Wie zo'n experiment uitvoert op mensen is gestoord, schrijven ze. De Chinese autoriteiten onderzoeken Zoeken de zaak. Oud-premier Gerrit Schotten van Curaçao moet definitief drie jaar de gevangenis in. Ook mag hij zich vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen voor het parlement. Daarmee houdt de Hoge Raad in Nederland het vonnis in stand... dat zowel door de rechtbank als in hoger beroep werd geveld. Schotten, de eerste premier van het autonome Curaçao... werd veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Het weer bewolkt, maar vooral in het noorden is er soms ook zon.